Volgens hem levert het bestuur daarmee een belangrijke bijdrage... aan het herstel van rust en vertrouwen rond de bank. Ook de SP en het CDA zijn blij met het besluit. Het CDA is wel benieuwd of de loonsverhoging in een later stadium alsnog wordt doorgevoerd. Bij de regionale verkiezingen in Frankrijk is de partij van oud-president Sarkozy de grootste geworden in veruit de meeste departementen. Volgens exit polls is de centrumrechtse UMP de grootste in zeker 66 van de 101 kiesregio's. De socialistische PS van president Hollande en premier Valls komt niet verder dan hooguit 31 departementen. De anti-Europese partij van Marine Le Pen wordt mogelijk in twee departementen de grootste. De herdenkingsmars in Tunis is geëindigd in chaos. Dat zegt minister Koenders, die meeliep in de mars. De chaos ontstond volgens hem doordat allerlei hoogwaardigheidsbekleders... hun eigen team beveiligers hadden meegenomen. En die raakten in de mars met duizenden deelnemers in de verdrukking. De mars werd gehouden om de slachtoffers te herdenken... van de aanslag bij het Bardo Museum in Tunis. Harde wind heeft op verschillende plaatsen geleid tot overlast. Op Schiphol is een deel van de vluchten vertraagd. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden minder treinen. Her en der waarden bomen en stijgers om en auto's raakten van de weg. In het hele land heeft het KNMI code geel afgekondigd vanwege zware windstoten. Er werd gewaarschuwd voor zware windstoten in het westen en zuiden van het land. In de Belgische semi-klassieke Gent-Wevelgem hadden de wielrenners ook veel last van het slechte weer. Door de rukwinden kwamen renners in greppels terecht en de Belg Steegmans werd een sloot ingeblazen. Het weer, buien, soms met forse windstoten. In de loop van de nacht worden de buien minder.